7 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Veel gevangenen krijgen ten onrechte een uitkering van het UWV... blijkt uit onderzoek van Nieuwsuur. Dat komt door een verouderd systeem en een gebrekkige controle. Er zijn gevangenen die tienduizenden euro's aan WW of WAO hebben ontvangen. Intern is dat bij het UWV al lang bekend. Er zijn al zeker vijf onderzoeken naar gedaan. Maar een oplossing is er nog niet. In de gevangenis in Lelystad heeft een gevangene gisteren een medewerker aangevallen en in een wurggreep genomen. Dat gebeurde nadat de medewerker in de cel een mobiele telefoon had ontdekt en ingenomen. De gevangene werd na het incident in een isoleercel gezet en is later door de politie aangehouden en verhoord. De medewerker is door een arts onderzocht en maakt het naar omstandigheden redelijk. Collega's in de gevangenis in Lelystad krijgen nazorg. Twee weken geleden werd een bewaarder in de gevangenis van Zaanstad aangevallen. Hij viel van een trap en raakte ernstig gewond. Studenten zijn erg blij dat de renteverhoging op studieleningen van de baan is. Minister van Engelshoven trok vandaag haar wetsvoorstel in... omdat er te weinig steun lijkt te zijn in de Eerste Kamer. Ze zegt dat de studenten knap actie hebben gevoerd. Onder meer op het kantoor van het Interstedelijk Studentenoverleg in Utrecht... ging de champagne open. ISO-voorzitter Van de Brink zegt dat nu ook het hele leenstelsel moet verdwijnen. Minister van Engelshoven zegt dat daarvan geen sprake zal zijn. De voetbalsters van het Nederlands elftal gaan hetzelfde verdienen als de mannen die voor Oranje spelen. De KNVB gaat de vergoeding de komende vier jaar gelijk trekken. Het verschil wordt elk jaar kleiner. Vanaf 2023 zullen de mannen en vrouwen van Oranje gelijkwaardig worden beloond. Daarmee volgt de KNVB het voorbeeld van Noorwegen... waar de beloningen al anderhalf jaar gelijk zijn. In Denemarken leidde de ongelijke beloning vorig jaar nog tot een staking... van vrouwelijke internationals. Het weer. Vanavond en vannacht op de meeste plaatsen droog. Minima van 10 tot 14 graden. Morgen eerst zonnig, maar vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe. Gevolgd door buien met kans op onweer en zware windstoten. En het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Mary Chapin Carpenter en Down at the Twist and Shout. Je hebt nog een uur te goed bij Nashville hier. Country afwisselt met met de Amerikanen en Bluegrass. Straks de Nashville Spiegelplaat. Daarin gaan we terug naar 1951 en naar 2006. En natuurlijk heb je nog twee nummers van het Spotlight album Reckless and Me van Kiefer Sutherland te goed. Bluegrass covers. Als ik ze kan vinden, dan eh, ga ik die zeker voor je draaien. Want ik vind het zo briljant hoe bluegrass artiesten het voor elkaar krijgen om in dit geval zelfs een behoorlijk hard in een lekker bluegrass jasje te wikkelen. Iron Horse en Enter Sandman. Something's wrong, shut the light, heavy thoughts tonight in the yard of Snow White. Ik ben benieuwd wat de mannen van Metallica van deze versie vinden. Je hoorde Iron Horse met hun bluegrass versie van Enter Sandman. Tijd geworden voor een hele gloednieuwe single. En jawel, de nieuwe van Lady Antebellum. Hier is What If I Never Get Over You. everybody knows voor de Spiegelplaat gaan we terug naar 1951 en naar 2006. 1951 werd het door Henk Williams op de plaat gezet. En in 2006, het jaar waarin hij ook overleed, uh, eh, Freddy Fender. En je gaat twee keer luisteren naar een versie van Honky Tonk Blues. Dit is de Nashville Spiegelplaat. honky tonk wishing I could lose them jumping honky tonk blues. Hey, the honky tonk blues. up this morning in honky tonk, blues, yeah, the honky tonk. Nashville. Met nu country uit Nederland. terug naar de jaren 70 met Somerset uit Nederland en hun country single Almost Persuaded. We gaan iets van uh, Juliet Simmons Dinalo draaien, Amerikanen artiesten. Hier is Don't Cut Much. zei het aan het begin van de show al. We hebben een aantal e-mailtjes gekregen van artiesten die hun nieuwe single onder de aandacht wilden brengen. Zo ook Matt Carson. Hij stuurde naar info.nesforradio.nl zijn nieuwste single. Hier is A Place to Fall Apart. I'll probably never see you again. This letter's meant to be my last farewell. But you need to understand I'm nearly crazy You need to know my life has gone to hell Write me back and tell me why it ended Send a letter that I can show my heart I'll be somewhere between I love you and what you're feeling now. Looking for a place to fall apart. Looking for a place to fall apart. Trying to find a place I can leave my heart. Need to be somewhere hiding when I feel the teardrop storm. Looking for a place far apart. I can't seem to justify you leaving me. I'm bewildered as to how it all I thought everything was fine until your phone call. somewhere between I love you and what the hell you feeling now. Looking for a place to fall apart. Looking for a place somewhere hiding when I fear the teardrops start looking for a place fall apart looking for a place to fall apart trying to find a place I can leave my heart need to be somewhere hiding when I feel the teardrops start. Looking for a place to fall apart. to Nashville Country Radio. Once you're in, you won't get out. You occupy the second floor. Some time ago, I had to close the door. For whenever I pass the upper floor I always felt worse than I felt before Cause you living there just got me all obscure For I recall the day you moved in And never have far you'd ever return Being just a good face there, sweetheart. You ain't got no business out here in this cotton field. In that feed sack skirt and that hand me down shirt. Now, why don't you listen to me, baby? I'd dress you up in the finest silks and satins. And you know, I'd perfume you up right nice with powder and cologne. And you know, I don't know why I even fool around with you anyway. There's a brunette up in Tulsa who cries for me. And there's that blonde down in Nashville, Tennessee. And that redhead down in Dallas, she really loves me. Now, what's the matter with you anyway, gal? Just because you're from Oklahoma with sand in your hair. You know, I'm a good mind just to drive off and leave you standing there. So 1954. Wanda Jackson en Billy Gray en You Can't Have My Love. We gaan weer even terug naar de e-mailbox van info.nashvilleradio.nl. Want daar kwam de e-mail van Emily Soesik in. Zij vroeg aandacht voor haar single Red Handed. En die gaan we dan nu ook voor je draaien. sticky fingers free dat was Emily Soesik en Red Handed. En wil je jouw nieuwe single nu ook bij Nashville op de playlist hebben? Stuur hem dan even op. Hè? Info at Dat is het e-mailadres waar je het naartoe kan sturen. Amerikanen uit Nederland. Daar is nu tijd voor geworden. De nieuwe single van Tip Jar. He is Back to the Barracks. En daarna Elizabeth Cook en All the Time.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 you win. hebt nog twee nummers te goed van het Spotlight album. En dat is deze keer Reckless and Me van Kiefer Sutherland. Achter elkaar ga je luisteren naar Something You Love en This Is How It's Done. Dit is het Nashville Spotlight album. I ran into an old friend. We shared some drinks some old times gone by. Traded our war stories. moments of glory when I saw the fear in his eye. That's when he told me about the company's setbacks, budgets and cutbacks. And boy, you're on your own. Mm. He said, I'm wasting my life just paying my bills Something out without the thrill of doing something you love life just paying my bills Nashville Spotlight Album.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 sister 6 She's got a to see deer heads hanging on the wall. 一起的。